Economiecollega Tom Opheikens weet wat voor extra maatregelen dat zijn. Ja, van alles. Eh, meer camera's, meer steekproeven, eh, meer mensen om te controleren. Ook eh, zeiden ze met eh, AI eh, gerichtere controles, steekproeven te gaan doen. En ja, voor klanten is ook wel duidelijk dat er meer gecontroleerd wordt. Dat kun je als je door een Jumbo heen loopt ook zien. Hè. Er hangen allerlei borden waarop je daarop gewezen wordt. Volgens de Jumbo liep diefstal in de supermarkten de spuigaten uit. Er werd vorig jaar voor meer dan 100 miljoen euro gejat. Na heftige online bedreigingen moest een basisschool in Os vorige maand twee dagen lang dicht. Kinderen kregen toen onder meer foto's van kogels met de namen van leerlingen van de school erop. De krant NRC heeft onderzoek gedaan naar wat er nou gebeurd is. En uit gesprekken blijkt dat een meisje van 11, die op de school zit, contact had met de bedreiger. Een minderjarige jongen in Irak. En zij deelden alles met elkaar, vertelt journalist Hugo Lochtenberg. Zo wordt er steeds meer informatie gedeeld, dus ook over klasgenoten over een schoolkampars naartoe gaan. En dat meisje vertelt op een gegeven moment ook dat ze wordt gepest. En daar gaat deze jongen, vrij bezitterig van aard, die gaat daar heel ver in mee. En die wil dat niet en die wil haar beschermen. En die verzamelt dus namen van de in zijn ogen pestkoppen. En die bedreigt hij uiteindelijk dus met een foto van vier kogels. Met daarop de namen van deze vier jongens. Maar het verhaal van de NRC blijkt dat het niet nodig was geweest om de school te sluiten. Er gingen wel veel rollers rond, waardoor er veel zorgen waren. Hier loopt de temperatuur eindelijk op, maar in Zuid-Europa smelten ze echt weg. Daar hebben ze al dagenlang te maken met een hittegolf. Op sommige plekken tikt het de 43 graden aan. Griekenland neemt maatregelen. Zo gaat een van de populairste trekpleisters, de Acropolis in Athene, dicht op de heetste uren tussen 12 en 3. Balen voor deze toerist. A little upset that we can't go up and see the Acropolis on the only day we're here. <laughs> so yeah, not real happy right now. Ook in andere Zuid-Europese landen zijn hittegolven... en mogelijk zullen de temperaturen in Griekenland, Spanje en in Italië deze maand records breken. Het weer hier dan, vooral in de ochtend volop zon. Vanmiddag meer wolken, maar blijft droog. Het wordt zo'n 23 tot maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij Amsterdam Buitenveld.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 You hit, you spit, you split every bit of me, yeah. just how to make me succumb, but I understand to make yourself feel like Those are my blessings. blessings. That won't happen again. Again. Thank you. For every last bruise you gave me.